Toen die partij in 1992 opging in GroenLinks... richtte hij samen met anderen uit onvrede de nieuwe communistische partij Nederland op. Van 1994 tot 2001 was hij voor die partij de laatste communistische wethouder in Nederland. Heres kreeg landelijke bekendheid door zijn verzet tegen de bouw van Blauwe Stad... een woon- en natuurgebied in de voormalige gemeente Beerta. Hans Heres was 72. De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un wil zijn Zuid-Koreaanse collega Moon Jae-in komend jaar vaker zien. Dat staat in een brief aan de regering in Seoul. Volgens president Moon heeft Kim spijt dat hij deze maand niet naar Seoul is gekomen zoals was afgesproken. Volgens Moon is Kim zeer bereid om afspraken die hij maakte met Zuid-Korea en met de VS uit te voeren. Kim en de Amerikaanse president Trump kwamen deze zomer overeen om toe te werken naar een kernwapenvrij Koreaans schiereiland. Vakbond FNV spant een proces aan tegen PostNL. Volgens de bond worden veel werknemers in sorteercentra van PostNL onderbetaald door schijnconstructies. De vakbond baseert zich op rapporten van de SZW-inspectie. Daarin staat dat PostNL personeel inhuurt via uitzendbureaus die officieel als onderaannemer fungeren. Maar in werkelijkheid zijn ze dat niet. Want als dat wel zo zou zijn, dan zouden die uitzendbureaus ook de roosters maken en de productie regelen. Maar dat doet PostNL allemaal. Hierdoor krijgen sorteerders minder geld dan de CAO voorschrijft. De Rotterdamse politie heeft de Duitse autoriteiten gevraagd om een terreurverdachte over te leveren. De man woont in Rotterdam, maar werd gisteren op verzoek van Nederland in Mainz aangehouden. Vier andere terreurverdachten werden in Rotterdam zelf opgepakt. Het weer eh, bewolkt en druilerig. Het is zacht met temperaturen van 8 tot 10 graden. Morgen, oudjaarsdag, is het grijs en nevelig.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 Je hoeft dat maar één keer mee te maken. En je kunt geen vuurwerk meer zien. Vuurwerk, wees er voorzichtig mee. ZFM. Ho, ho, ho. Dit is kerst met ZFM. Met men nu. Zandvoort op zondag. light. the colors of you.